4 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Er 38 mensen zijn om het leven gekomen bij een bombardement op de Syrische stad Aleppo. Onder hen zijn 14 kinderen. Meer dan 150 mensen raakten gewond. De aanval op drie wijken die in handen zijn van het leger van president Assad... werd uitgevoerd door opstandelingen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De organisatie spreekt van een van de dodelijkste aanvallen van de rebellen op het gebied dat in handen is van het regime. Er zouden honderden raketten en mortiergranaten zijn afgestoten. De Verenigde Staten hebben Noord-Korea opgeroepen om te stoppen met onverantwoorde provocaties. nadat het land alle kernreactoren weer volledig in gebruik heeft genomen. Het Witte Huis vindt dat Pyongyang zijn internationale afspraken moet nakomen. Een van de reactoren die weer volop draaien is die van Yongbyon. In 2007 werd de reactor als onderdeel van een ontwapeningsverdrag stilgelegd... in ruil voor economische steun. Het Witte Huis zei dat de internationale gemeenschap Noord-Korea als een kernmacht niet zal accepteren. Bij grote vechtpartijen een Duits aanmeldcentrum voor asielzoekers zijn negen mensen gewond geraakt. Vluchtelingen kregen ruzie met elkaar toen er iemand voordrong in de rij op het moment dat er eten werd uitgedeeld. Die ruzie in het aanmeldcentrum in Elwangen onthaarde in een massale vechtpartij toen steeds meer mensen zich ermee gingen bemoeien. Uiteindelijk gingen twee groepen van in totaal 150 mensen met elkaar op de vuist. PSV heeft het eerste duel in de groepsfase van de Champions League gewonnen. In eigen huis won het verrassend met 2-1 van Manchester United van trainer Louis van Gaal. Engelsen kwamen in de eerste helft op een voorsprong van 1-0. Maar vlak voor rust maakte PSV gelijk en kort na rust viel de 2-1. Het weer, vanuit het zuiden de bewolking en dan gaat het ook af en toe regenen.